Twee uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Vluchtelingen geschonden. Volgens Amnesty komt dat door druk van de Europese Unie. Op de zogenoemde hotspots, waar de vluchtelingen worden geregistreerd... worden mensen vaak mishandeld, opgesloten of geïntimideerd... als ze hun vingerafdruk niet willen geven. Verder worden vluchtelingen soms onrechtmatig uitgezet... naar landen die misdrijven begaan tegen terugkeerders. President Obama heeft in bedekte termen kritiek geleverd op de directeur van de FBI en het nieuwe onderzoek naar e-mails van presidentskandidaat Hillary Clinton. Obama vindt dat er geen onderzoek moet worden gedaan op basis van insinuaties of onvolledige informatie. De FBI-directeur heeft veel kritiek gekregen op de timing van zijn mededeling, zo vlak voor de presidentsverkiezingen. Die zijn komende dinsdag. De wereldberoemde Russische clown Oleg Popov is overleden. Dat heeft de directeur van het Moskouse staatscircus bekendgemaakt. Waarschijnlijk komt er een groots afscheid in het circus. Popov was de eerste clown uit de Sovjet-Unie die optrad in het Westen. Hij was ook vaak in Nederland. Begin jaren 90 trouwde hij zelfs in Breda met een Duitse vrouw. Popov is 86 jaar geworden. Op een basisschool in Amsterdam is bij vier kinderen geelzucht geconstateerd. Daarom worden vandaag zo'n 450 leerlingen en medewerkers gevaccineerd. Dat werkt direct en zorgt er ook voor dat kinderen die al besmet zijn met het virus het niet meer kunnen overdragen. De uitbraak komt door een leerling die het hepatitis A-virus opliep tijdens vakantie. Het virus is waarschijnlijk verspreid via de wc. Het weer nog. te trekken nog enkele buien over het land. Temperatuur daalt tot rond de 3 graden. Overdag vooral aan de kust buien. Het wordt een graad of 11. En vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig.